Dames en heren, hier is hij dan. De onvergetelijke, bloedmooie, intelligente en talentvolle jonge kunstenaar, Sanne. A show beyond your wildest dreams. The greatest show of all. This is Solid Show. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. daar hebben we de eerste beller. Hey Sanne, met mama. Hey Sanne, ik heb hier op de aanrecht nog eh, boterhammen gevonden. Zijn die van jou? Heb jij wel gegeten? Mama, dit is live op de radio. Oh, hey, nou, uh, ja, ik hoop dat je geen problemen krijgt. Nou, ik, eh, ik hang gauw op, ja? Hey, toch goed aan iedereen, ja? Ah, doei. Ja, doei. faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound. Look, up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman! Kellogg's Pep! P-E-P Pep! Kellogg's Pep, the Sunshine Cereal, presents The Adventures of Superman. Today we begin a brand new Superman adventure. An adventure packed with mystery and action and fun with the most surprising detective you've ever met, Horatio F. Horn. Hello, this Dan. This is your pal Dan McCullough. Je luistert nog steeds naar de Sanne Show. Met achter de knoppen Sanne van den Dungen. At midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. Ja, hallo lieve luisteraars. Dit is de Sanne Show. Niet zomaar een show. Nee, nee. Niet zoals je ooit hebt gehoord. Dit is uniek. Een spektakel. De Sanne Show. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtijd. Hoi Sanne met Annika. Ik ben een trouwe luisteraar van de Sanne Show. Kun je het hoorspel al draaien? Hoi Annika, leuk dat je belt. Eigenlijk was ik dat nog niet van plan. Oh, maar ik verheugde me er al op. Nou, misschien dan. Het hoorspel van Maaike? Ja, het hoorspel van Maaike, ja. Goed, hier komt ie. Dankjewel, Sanne. Trouwens, gave show. Doei, Annika. Dankjewel voor het bellen. Wat vooraf ging? Het witte zakdoekje waar Miranda haar tranen in heeft gedroogd, is nog steeds spoorloos. En ondanks de onheilspellende muziek gaat duizelmelker Henk stug verder met het pellen van granalen. Hoe zal dit aflopen? Wat is er al gebeurd bij ons hoorspel? Beste luisteraars van Radio Lucht. Wij waren getuigen van een moord op twee vrouwen we waren op hun begrafenis met alle droevige gebeurtenissen eromheen. We hadden een uitstap naar de zeemeerminnen. En we hebben kennis gemaakt met het meisje Maria, die werd verliefd op een robot. Deze robot vertrok weer naar Mars. Maria wilde hem volgen, wilde een chocoladereep Maas worden, om bij hem te kunnen zijn. Dit mislukte. Zij werd een bounty, zij vond zich uiteindelijk terug op het Bounty-strand, waar ze veel avonturen beleefde. En uiteindelijk kroop ze als kokos in een fles. En zij viel in slaap in die fles op het strand. Veel plezier bij de volgende aflevering van ons hoorspel. Het wordt al ochtend de vogeltjes fluiten. De zon gaat op. Eberhard, een jongen van acht jaar, is al vroeg op. Hij huppelt op het strand. Hé, hey, ik zie daar een fles. Het is een wit drankje. Zullen we zitten. Het ziet er wel lekker uit. ga het wel proberen. Hmm, best lekker. Evert loopt naar huis. Wat is er toch gebeurd met Evert? Hij doet een beetje raar. Hier in de keuken ben ik. Oh. Hoi, waar ben jij geweest? zo vroeg. Zo vroeg van Nou. Wat heb je daar gedaan? Ja, ik heb eh, op het strand een fles gevonden. En, uh, er zat een oh, wit drank. Oh. Ja? Een wit drankje? Ja. Je moet niet altijd alles opdrinken wat je vindt. Hm. Je ziet er wel een beetje witjes uit vandaag. Helemaal witjes zeg. En je stem is ook een beetje vreemd. Dat je nog altijd uitspreekt, kind. Nou, wil je misschien een bounty? Dan ben je nog altijd gek op. Nee, weg! Weg? Ik dacht, die lust je zo graag. Wil je wat meer mee spelen? Spelen? Nee, nee, nu niet. Wat praat je raar? Hoe komt dat? Ik was op het strand en had een fles gevonden. Oh, wat doe je toch allemaal voor rare dingen, kind? Weet je wat, als je iets leuks wilt doen, dan ga je naar je oom toe. Die moet een beetje opgevrolijkt worden. Want je weet het, je tante is vermoord. En, oh ja, nu nog een bounty meer. Die vindt je ook zo lekker. Hasta la vista, baby. Welcome once again to the world of wonder and imagination. The world not only of today and tomorrow, but of yesterday. The magic world of radio. We gaan meteen door naar een belangrijk nieuwsbericht dat net binnenkomt. Aan jou het woord, Sanne. bezig met een plan om de sint plaats te laten maken voor een groot appartementencomplex. Dit appartementencomplex zou ruim baan geven aan een aantal starters op de woningmarkt die een woning in het centrum niet kunnen betalen. We zijn geschokt door dit nieuws en hebben bij de gemeente om uitleg aangedrongen. Na langdurig overleg is besloten een afgevaardigde van de gemeente Den Bosch met ons te laten praten. We staan hier op locatie voor de Sint-Jan. Hier is hij dan, Henk van de Kerkweg. Wethouder bij de gemeente. Dag meneer van de Kerkweg. Hallo, Sanne. Meneer, het is ons ter oren gekomen dat de gemeente een onderzoek onder de bevolking van Den Bosch heeft gehouden om erachter te komen of de Sint-Jan nog wel een belangrijke rol in de stad speelt. Ja, wij hebben dus een peiling gehouden onder een representatief deel van de bevolking hier. Daaruit bleek dat een groot deel de Sint-Jan niet als een belangrijk monument kenmerkt. Onder de ouderen ligt dit wat anders. Deze vinden het bouwt van de kerk nog wel heel erg belangrijk. De jeugd denkt hier echter heel anders over. De gemeente ziet in dat dit de generatie van de toekomst is en we willen met zicht op later ons beleid meer voeren in de richting van de voorkeuren van jongere mensen. Ik ben eigenlijk een beetje geschokt, meneer. Waarom zou u zo'n prachtmonument als de Sint-Jan ten onder laten gaan? Uh, tja, mevrouw, eh, dit is natuurlijk een lastige kwestie. Tot heden is de Sint-Jan voortdurend aan dure reparatie onderhevig geweest. Alleen al de afgelopen jaren heeft dit ons 32 miljoen euro gekost. Eh, dit is natuurlijk niet allemaal geld afkomstig van de gemeente, maar toch ontzettend veel geld. En ten onder eh, gaan eh, is niet de juiste omschrijving. wij zijn onder andere bezig met een plan voor een, een heel grootschalige digitalisering van de Sint-Jan. We hebben een samenwerking met de HAS en TNO om alles wat er nu eh, te zien is in de Sint-Jan, ook delen die eh, nu voor het publiek niet te zien zijn eh, vanwege hoogte en afstanden, om alles helemaal driedimensionaal te digitaliseren. En we kunnen straks dus juist toch veel meer van de Sint-Jan zien eh, via internet en eh, via alle moderne multimedia technieken eh, zullen mensen juist van iedere afstand waar ze ook zijn, alles van de Sint-Jan tot in de kleinste details kunnen zien. Dus verloren gaan, nee, dat is zeker niet het geval. En daarnaast is er een nijpend tekort aan woningen voor jonge starters in Den Bosch. En we willen het uiterlijk van de stad wat vernieuwen en laten ademen voor de nieuwe generatie. Er zijn niet zoveel plekken meer waar gebouwd kan worden. Het was voor ons oftewel het Bossenbroek, oftewel de Sint-Jan. En in het onderzoek blijkt dat men de voorkeur geeft aan de natuur boven geloof. Natuur boven geloof? Ja, we hebben hier in Den bos eh, steeds meer te maken met verschillende geloven en culturen. En daar moet een plekje zijn voor iedereen. Het voelt niet meer juist om dit grote eerbetoon aan het christendom zo'n pertinente plaats te laten innemen. We hebben immers ook geen moskee in het centrum. En eh, je moet alle religieuze stromingen in gelijke behandeling geven. Wanneer zou dit project dan van start gaan? Eigenlijk het liefst meteen, maar we begrijpen dat het niet zo makkelijk kan gaan. Eh, tot 2010 wordt nog aan de Sint-Jan gerestaureerd. Dat is natuurlijk zonde van het geld als hij daarna toch weggaat. We willen pleiten voor allocatie van het geld naar de Mariakapel. Deze zou dan blijven bestaan en kan in optimale conditie gehandhaafd worden. Wordt de Sint-Jan dan echt gesloopt? Eh, nee, eh, we verkopen hem. Eh, op dit moment zijn we in onderhandeling met een koper in Amerika. Weet je, daar kennen ze dit soort oude monumenten niet. En ze vinden het fantastisch. En wij vinden het natuurlijk bijzonder fijn dat de Sint-Jan behouden kan blijven. U bedoelt echt opdelen in kleine stukken en verschepen? Ja, het wordt een, een massaal project waar eh, heel veel mensen voor eh, nodig zijn. En ja, het, het, klinkt allemaal misschien een beetje raar, maar het is een heel vooruitstrevend eh, plan van ons. Ik ben echt onder de indruk. Wanneer zou dit nieuws eigenlijk gepland zijn om geopenbaard te worden? ja, we wilden eerst alles rond hebben. De, de, verkoper, de plannen voor de nieuwbouworganisatie, voor de kosten enzovoort enzovoort. Helaas zijn we nu nog niet zover. ver. Maar ehm, mijn tijd is eh, om. Eh, ik heb nog een vergadering. Over dit project? Eh, ja, dat is nu een volledige dagtaak geworden. tot ziens. Dag meneer. Vanavond. De echte zonneshow. Lucht. Lucht. Van 11 tot 12 uur. met Chris. Ik wil graag wat eh, romantisch aanvragen voor mijn vriendin. Ah, romantisch. Ja, een gedicht of zo, of een eh, liefdesbrief. Nou, dat heb ik nog wel hoor. Dankjewel. Reet gave show, ga zo door. Goed zo, Chris. Een liefdesbrief van onze postbode Marcel. Ondertussen op het postkantoor in het toilet. Ik heb hier een eh, handgeschreven brief. Komt uit Tilburg en hij moet naar Wageningen. Het schrikt aan Sanne, om precies te zijn aan lieve Sanne. Het begint zo. Ik denk aan je. Ik denk aan je als ik reis. Ik denk aan je als ik doe. Ik doe niks zonder jou. Ik zie je overal. Ik zie je in de menigte. Ik zie je in elk individu. Dat wat ze niet zijn, want er is maar één jou en dat ben jij. Voor jou zet ik Chantal aan de kant, want je bent uniek. Ik wil dat je mijn vrouw wordt en meer, want je bent mijn muze. En niet alleen mijn muze, maar ook mijn religie. Ik ben een nederig misdienaartje en ik wil biechten. Maar alleen bij jou, want je ruikt zo lekker. Voor jou zet ik mijn baan als hoofdcontroleur op en ga ik alleen nog maar jouw kaartjes knippen. Voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. Voor jou, voor jou doe ik alles, schatje. Je liefste troetelbeertje. Ondertussen. Look, mommy, there's snow plane up in the sky. Waterkoningin. Jullie zijn toch voor de kunst en zo? Ja, ik ben de... Eh, in 2008 wordt ons nieuwe habitat ingericht. En eh, dan krijgen we nieuwe natuur in de Maas. Dan moeten we ons gaan verbinden als nieuwe bewoners. En dan had de wijkcomité gezegd dat we dan een kunstbudget kunnen krijgen... zodat we een nieuwe identiteit kunnen, kunnen vormen van dat gebied, hè? En daar we geen uh, zoiets als Ameren willen, weet je, weet je wel? Ja, daar we daar wel weten van de geschiedenis en zo. Snap je, Kenda? En dan schakelen we nu over naar vliegende kunstenaar Marit met Hallo bos. Vandaag vanuit het gebied 416 tot 417 Oosterwaarde en 445 tot 146 Noorderwaarde. Veel plezier! people. De ochtend na de nacht waarin de zee onbarmhartig toesloeg over Zuidwest-Nederland. Een gure zondag, de 1 februari van 1953. De werkelijkheid van wat zich in die donkere uren achter de dijken in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant heeft afgespeeld, dringt nu stukje bij beetje tot ontwakend Nederland door. Overal waar nog verbindingen mogelijk zijn, komt het eerste alarm. Radioverslaggevers proberen het overstroomde gebied te bereiken en registreren de eerste verhalen. Vanmorgen om half vijf is de dijk van het Volkerak naar de Sabinapolder doorgebroken. De bevolking is in de slaap verrast en reeds nu staat vast dat 17 slachtoffers moeten worden betreurd. Men vreest echter dat dit aantal wel tot 40 zal kunnen stijgen. Het droevigste van alles is dat vele mensen nog in hun boerderijen zitten, de vlag, de noodvlag hebben uitgestoken, maar dat men hen eenvoudig niet kan bereiken omdat eh, de nodige motorvaartuigen niet bij de hand zijn. De echte zonneshow. I went downstream. I followed the swans like I follow my dreams. Oh, I was living on borrowed. Een man draaide zich om. De vrouw in de hoek gaapte. Ik deed een stap naar voren om een naamplaatje te bekijken. Tja, het stond er toch echt. Geen titel. Is dat niet zoals geen adem, geen inhoud, geen zeggenschap, geen boodschap? Nee, geen titel moet meer zoiets zijn als al het bovengenoemde, alles net genoemd, alleen zonder titel. Daar peinsde ik nog even over toen de mededeling over de speakers denderde dat het sluitingstijd was. We werden verzocht te vertrekken. Ik moest een beetje lachen in mezelf toen ik me voorstelde dat via dezelfde speakers als van net het omroepbericht Wij gaan golven te horen zou zijn. De gapende mevrouw keek me verbaasd aan Misschien was het toch daadwerkelijk een lachje van mijn lippen ontsnapt. Ik bleef nog even staan, bijna vastgelijmd aan het bordje geen titel. Ik dacht aan het feit dat er meer kunstwerken op de wereld zouden zijn met geen titel dan met daadwerkelijk een titel. En hoe zat het dan met de kunstenaars die hun werk expres de titel geen titel gaven? Zij worden op één hoop gegooid met de zogenaamde luilakken en bangrikken die hun werk geen titel mee willen geven, vanuit de overweging dat dat het werk toch alleen maar tekort zou doen. Ik twijfelde in welke categorie ik zou vallen, maar hield angstvallig stil voor mezelf dat ik toch al wist. Een echte bangerik, want je zou er maar op aangesproken worden. Door de museadeuren vervolgde ik mijn weg naar buiten. Het was wat fris en ik voelde mijn tenen koud worden in mijn schoenen. Ik passeerde een galerie aan mijn rechterkant en bleef even voor het raam staan kijken. Landschap 2 viel te lezen op het bordje onder een acryllandschap uit de polder. Kijk, dacht ik in mezelf. Wil je dat dan? Het schilderij was inderdaad een landschap. Vrij geschilderd, Nederlands trots. Wat me fascineerde was eigenlijk het cijfer 2. Wat is hier dan aan vooraf gegaan? Beter nog, wat gaat er komen? Of, en dat hoop ik eigenlijk niet, is er eenzelfde die landschap 1 heet? En moeten ze nu hun titel delen, omdat de schilder te lui was om er nog eentje te verzinnen? Dan maar liever zonder titel. van 11 tot 12. De echte Vanavond. Radio. Radio. Radio. Lucht. Paperback writer. Eh. Ik luister altijd. Wil je alsjeblieft nog een verhaal vertellen? Doei! Radio. Radio Lucht. De echte zonneshow. 12:20. uur Als ik hard loop, haal ik het misschien. Ik probeer te rennen, maar het hardlopen van woensdag op de nieuwe blauwe atletiekbaan breekt me op. De trainer had nog gewaarschuwd. Eerste keer zeker, hè? Dat ga je voelen. Ach, had ik gedacht, en ik sjorde mijn zwarte sjaal wat strakker aan. Dat gebeurt mij niet. Toch wel, en ik voel me stijf. Daar stond de bus al, in een deken van witte mist. Ik had nog gehoopt dat de bus vertraging zou hebben, Omwikkeld door de mist zou dat toch moeten kunnen? Nou, een laatste sprintje dan maar. Een automobilist in blauwe Mercedes kijkt me verbaasd aan. Gehaald. De kou van buiten maakt plaats voor muffige warmte van de bus. De buschauffeur met mooie grijze snor knikt instemmend naar mijn paarse OV-kaart. Terwijl ik naar achter loop, vallen mijn knaloranje Unox-handschoenen op de grond. De man voor mij probeert ze op te rapen. Hij heeft er zichtbaar moeite mee. Meneer, alsjeblieft, laat mij maar. Ik probeer het nog, maar het heeft geen zin. Ondertussen is een donkergekleurde vrouw met paardenstaart verwikkeld in een gesprek met de chauffeur. De toon is wat gespannen. Ik luister mee terwijl het gesprek steeds dwingender wordt. De mevrouw is ontevreden en de chauffeur ook. De chauffeur heeft een warme, volle stem die continu onderbroken wordt door de schelle stem van mevrouw Paardenstaart. Nu pas valt het groene plakplastic op de ramen me op. Ik probeer er doorheen te kijken, en ook al is het licht transparant, ik kan geen scheur ontdekken. We stoppen bij een halte, midden in een mooi bevroren landschap. Buiten spelen wat kinderen. Een dikkige man komt binnenwandelen. Tenminste, dat denk ik. Kort haar en vormloze grijze kleding. Het kan net zo goed een vrouw zijn. Het grijze figuur gaat naast me zitten, duidelijk bezorgd om de andere man die meeging. Die is achterin gaan zitten. Ik kom uit een gezin van zes. Ik probeer te antwoorden, maar grijs leunt ver naar me toe en ik voel me totaal niet op mijn gemak. Ik uit vier, probeer ik te zeggen. Vragende blik van Grijs. Ik bedoel, ik kom uit een gezin van vier kinderen. Grijs knikt instemmend. Allemaal verkering? Rare vraag, denk ik, maar vooruit. Ja, allemaal verkering. Grijs denkt even na. Jij ook? Ik knik. Grijs wil weten hoe lang ik verkering heb en kort daarna of het wel een Nederlandse jongen is. Nederlands vindt Grijs beter. Ik antwoord dat ik al 2,5 jaar verkering heb met iemand uit Nederland, maar dat het eigenlijk niet uitmaakt. En ik denk aan mijn blonde Duitse vriend van een aantal jaar geleden. Grijs is nu klaar met mij en gaat over naar mijn achterbuurman. Een jongen in zwart trainingspak, met witte pet. Rook je nog steeds zoveel? vraagt Grijs. Kennen die elkaar? ziet het door me heen. De jongen reageert duidelijk verbaasd met ja. Wat? vraagt Grijs. Geen reactie. Welk merk? Zilver, antwoordt de jongen. Pakje of shake? Shake. Draai er dadelijk eentje voor mij. Even twijfelt Witte Pet, maar knikt uiteindelijk instemmend. Nu is het stil en er is een zachte piep te horen. De deur is niet goed dicht, schreeuwt Grijs. Mevrouw Paardenstaart reageert geërgerd. Chauffeur en Paardenstaart vatten het gesprek van net weer op. Grijs probeert zich ertussen te mengen, maar weet eigenlijk niet zo goed waar ze over spreken. Lang kan Grijs het ook niet proberen, want mevrouw Paardenstaart wil eruit. Voor ze gaat wisselt ze de telefoonnummers uit met de chauffeur. Ik zie Grijs gefascineerd kijken. Op zijn haar hoofd zit een dikke zwarte-rode korst, met een beetje geel in het midden. Ik probeer me af te vragen hoe Grijs daaraan komt. Zodra mevrouw Paardenstaart door de groene hydraulische deuren van de bus is, wendt Grijs zich meteen tot de chauffeur. Wat moest dat? wil Grijs weten. De chauffeur antwoordt op een moeilijke toon dat het over ontevredenheid onder passagiers en chauffeur ging. We krijgen te weinig betaald, vervolgt hij. En er komen steeds meer klachten. Dat moet niet, hè? zegt Grijs. Geen reactie. Dat moet niet, hè? De chauffeur lijkt niets te horen, of kan erg goed doen alsof. Na een vijfde keer, waar Grijs geïrriteerd begint te raken, hoort chauffeur hem eindelijk. Nee, nee, dat klopt, poeit de chauffeur Grijs af. Je moet hem opnieuw opstarten, begint Grijs. Je moet op de rode knop drukken. Dan is de piep weg. Ik weet het zeker. Ik zal het proberen, antwoordt de chauffeur kalm. Straks. Je moet het echt doen, hè? dringt Gijs aan. Hij gaat naast de chauffeur staan. We zijn toch kameraden? Ja, lacht de chauffeur. Natuurlijk. Ik zie zijn gezicht in de achteruitkijkspiegel. Zijn grijze snor gekruld en geamuseerd kijkt er voor zich uit. We rijden het stationsterrein op. Grijs blijft de chauffeur over de rode knop herhalen. Ook probeert hij zijn ongenoegen te uiten over het nieuwe chipkaartsysteem. De chauffeur is het daar niet mee eens. Grijs put er tegen terwijl we een plek vinden om te parkeren. Ineens buigt Grijs zich voorover. De chauffeur heeft veel te laat door wat er gebeurt. Het is stil. De rare piep is weg. De bus is uit. Lichte paniek ontstaat bij de chauffeur als hij beseft dat de stroom is uitgevallen en dat de deuren niet meer open gaan. Gijs vertelt trots dat de piep weg is, door op de rode knop te drukken. Aan mij en de andere passagiers die nu ook een beetje zenuwachtig worden. Plots gaat de bus weer aan. De deuren open en de piep blijft weg. Zie je wel, probeert Gijs nog. Zie je, het is me gelukt. Hij krijgt niet de waardering waar hij op gehoopt had. Zelfs een snauw van een jongen die scheel kijkt. De jongen wijst richting station, waar een gele NS-trein net wegrijdt. Kijk, zegt hij, ik heb mijn trein gemist. De echte Sanne Show. Je luistert nog steeds naar de Sanne Show. Met achter de knoppen Sanne van den Dungen. Ode aan mezelf. Ik wil mezelf, o wonderlijke Sanne, vooral bedanken voor de onuitputtelijke inspiratiebron voor mezelf. Dat ik er altijd ben voor mezelf, ook toen het wat moeilijker was. Zoals die ene keer, Sanne, dat ik in de knoop zat. Wie was er toen om me te helpen? Jij. Ik bedoel ik. Geweldig bedankt. Sanne, je bent een kanje. bijdrage aan de Sanne En zonder wie deze show niet geweest was wat hij was. Mijke voor het hoorspel. Marit voor de soundscape, tevens kwartelkoningin. Carola voor de jingles, die ik een beetje misbruikt heb. Annika. Lieve zus, je hebt een pracht van een stem. Hartstikke bedankt. Papa, bedankt voor het spelen van Henk van de Kerkweg. Mama, dankjewel voor het opbellen. Chris, het vriendje van mijn zus, bedankt voor je romantische verzoek. Bedankt Nathalie voor alle mooie jingles die de Sanne Show een echte show maken. En tenslotte nog Sanne, bedankt voor het inzingen van de jingle, ook al was het een beetje vals. Deze prachtige uitzending is natuurlijk ook na te luisteren op www.myspace.com radiolucht. Tot de volgende keer. Doei! on my mind. The wailing took possession of me. I was intensely weary, footsore, hungry, and thirsty. Why was I wandering alone in this city of the dead? Why was I alive when London was lying in state in its black shroud? I felt intolerably lonely, drifting from street to empty street, drawn inexorably towards that cry. saw over the trees on Primrose Hill the fighting machine from which the howling came. I crossed Regent's Canal. There stood a second machine, upright, but as still as the first. Hmm. the desolation, the solitude became unendurable. While that voice sounded, London had still seemed alive. Now suddenly there was a change, the passing of something, and all that remained was this gaunt quiet. I looked up and saw a third machine. It was erect and motionless, like the others. An insane resolve possessed me would give my life to the Martians here and now. I marched recklessly towards the Titan and saw that a multitude of black birds were circling and clustering about the hood. I began running along the road, I felt no fear, only a wild, trembling exultation as I ran up the hill towards the motionless monster. Out of the hood hung red shreds at which the hungry birds now pecked and tore. said about it in their overturned machines were the Martians, dead, slain after all man's devices had failed by the humblest things upon the earth, bacteria, minute, invisible bacteria. the invaders arrived and drank and fed. Our microscopic allies attacked them. From that moment, thousands who had fled by sea, including the one most dear to me. All would return. The pulse of life growing stronger and stronger would beat again. As life returns to normal, the question of another attack from Mars causes universal concern. Is our planet safe? Or is this time of peace merely a reprieve? It may be that across the immensity of space, they have learned their lessons and even now await their opportunity. Perhaps the future belongs not to us, but to the Martians. NASA controlled Pasadena, the landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape littered with different kinds of rocks red, purple. How about that, Bermuda? Fantastic. Look at that dune field. Hey, wait, I, I'm getting a no go signal. Now I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it? I lost contact. A lot of dust blowing up there. I lost the second craft. We got problems. All contact lost, Bermuda. Maybe the antenna. What's that flare? See it? A green flare coming from Mars. Kind of a green mist behind it. It's getting closer. You see it, Bermuda? Come in, Bermuda. Houston, come in. What's going on? Tracking station 43, Canberra. Come in, Canberra. Tracking station 63. Can you hear me, Madrid? Can anybody hear me? Come in. Come in.